Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een ontwikkeling in de zoektocht naar de vermiste Hebe en haar burgerlijster Sanne. In het water bij de A59 bij Den Bosch is een auto gevonden. Het gaat om een donkerkleurige Kia Picanto, zegt de politie op Twitter. In dit type auto was het duo ook vertrokken. Over de inzittende is nog niets bekend. De auto is gevonden op ongeveer 40 kilometer van Raamsdonksveer. En dat was het vertrekpunt van het tweetal. Er is ook een traumahelikopter ingeschakeld. De immigratiedienst gaat kijken of ze een complotdenker kunnen weigeren aan de grens. De gemeente Amsterdam vroeg de dienst te kijken naar de komst van Holocaust-ontkenner David Icke... die binnenkort op de Dam wil spreken bij een demonstratie. Bij Nieuwsuur zei deze hoogleraar dat ook de organisatie van die demo iets kan doen. Ik zou eigenlijk vooral ik, ik vind, een beroep willen doen op die, die organisaties die dit organiseren. En die mensen willen vragen van is dit nu echt wat je wil? Wil je hier nu mee geassocieerd worden? En het, het, het zou het mooiste zijn als die hun steun terugtrekken en zeggen van nou dit, dit gaat ons echt te ver nu we zien waar Ike voor staat. Dit is niet wat wij willen. De Britse complotdenker gelooft dat de wereld wordt geregeerd door buitenaardse reptielen die vermomd zijn als mensen. Gisteren deed Forum voor Democratie leider Thierry Baudet diezelfde uitspraak. En goed nieuws voor fans van deze band. Ja, de Zuid-Koreaanse K-popband BTS. Ze zouden de komende jaren niet meer optreden... omdat de zeven leden allemaal verplicht het leger in moeten. Maar het ministerie van Defensie daar maakt nu toch een uitzondering. BTS mag wel optreden op belangrijke landelijke evenementen. En welke dat zijn, zegt het ministerie niet. Het weer dan nog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen begint het regenachtig. Later op de dag meer zon. Het wordt dan een zacht herfstdagje met tussen de 16 en 19 graden. Zin in Zandvoort zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. making plans to travel around the world.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 And not a day bleed. your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, I ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me believe Whoa, hold up, girl Don't you know you're beautiful And it's easy to see If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be So won't you ride come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just let it be Let's go So won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be If it's meant to be What I really need to know Is would you wait for me When I gotta leave Could I ever be Everything you need And if I promise you my love Could that promise be enough Would you wait for me fairy tale. I know this love is real. Hear me when I say that whenever I'm away, my heart is with you all the same. for me when I gotta leave? Could I ever be everything you need? dat mijn moeder altijd zong. Als je maar jong genoeg bent, ken je nog geen spijt. De toekomst lijkt een toverbal, een zee van tijd. Als dwarse puber lag ik dagen in mijn bed. Ik leefde ongezond, een vette hap, een frietje met. Zakte vaak door met al mijn vrienden in de kroeg. Tot s'avonds laat, diep in de nacht, was nooit genoeg. Jong voor altijd jong. Het heeft lang geduurd voordat het bij me droom. Pas toen ik ouder werd, kwam langzaam het besef. Leerde mijn lessen en kreeg ook wat minder lef. Het leven trekt voorbij, het gaat allemaal zo vlug. En hoe graag ik het zou willen, er is geen weg terug. Ik draai me langzaam om en zie een lange rij van vrienden die helaas ze zijn er niet meer bij. Jong, voor altijd jong. Ik ben wel oud, maar nog altijd still going strong. Want leeftijd, ach, het is per slot een getal. Mijn geest is jong en nog zo helder als kristal. Misschien heb ik veel van mijn dure tijd vermorst. Ik was geen vechtersbaas, maar zeker ook geen brave borst. Ik heb gewonnen en ook menigmaal gefaald en achteraf daarvoor de rekening betaalt. Je krijgt geen tweede kans, je leeft maar één keer. Het leven gaat zijn gang en schud je heen en weer.